out of the sky into my heart, into my life. into my heart, into my life, and you were just.

the cop. 神，哈哈。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 And with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us.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 De jongeren, van 15 tot 19 jaar oud, gooiden begin deze maand sneeuwballen naar een woning. Toen de bewoner er iets van zei, werd hij geslagen en op de grond gegooid. De man liep oogletsel op. Een dag later waren de jongeren opnieuw betrokken bij een incident. Toen bekogelden ze fietsers met sneeuwballen. Sommige fietsers die de jongeren erop aanspraken kregen klappen. Ook een van hen liep oogletsel op. Onderwijswethouder Ascher van Amsterdam wil kinderen met een taalachterstand verplicht een taalkursus laten volgen. Scholieren van de basisschool zouden dan in de zomermaanden een cursus van twee weken moeten doen. Volgens Ascher presteren veel kinderen onder hun niveau, omdat ze door een taalachterstand niet mee kunnen. De gemeente Amsterdam zegt dat minister Van Bijsterveld van Onderwijs positief is over het plan. Ascher wil de taalkursus het liefst al deze zomer invoeren. Docenten moeten de kinderen opgeven. Bondskanselier Angela Merkel noemt in haar nieuwjaarstoespraak de euro een fundament van onze welvaart. De toespraak wordt vanavond uitgezonden, maar is al gepubliceerd. De euro is volgens Merkel veel meer dan een munteenheid. Tegenover Merkels lofzang op de euro staat de toenemende roep in Duitsland om de terugkeer van de D-mark. In haar toespraak prijst Merkel de economische kracht van Duitsland. Geen enkel land heeft volgens haar de financiële en economische crisis zo goed doorstaan. Duitsland is zelfs sterker uit de crisis gekomen, vindt Merkel. En ook wijst zij erop dat Duitsland nu al het laagste aantal werklozen heeft in bijna 20 jaar. Het weer nog de komende uren is er in het zuidoosten nog gladheid door ijzel. In het zuiden af en toe regen, motregen. In het noorden hier en daar zon. Het wordt plus 1 graad in het zuidoosten tot 5 graden in het westen. De jaarwisseling verloopt bewolkt met temperaturen tussen 0 en plus 3 graden. Morgen, nieuwjaarsdag, is het druilerig en wordt het een graad of 4.